van groot formaat tot sporen, steeds paraat. Sporting trekt de voetbalschoenen aan. Wij zijn vier en voldaan. Voor Sporting niet te zingen, ja dat vinden we zo fijn. Kom mee met niet te missen en voetbalfestijn. We zitten pod anglas a pas sporting logroń. Maak ons allen blij. Leven sporting, leven sporting. De zegen is weer aan de nabij. Leven sporting. Wat sterk tafel dat niet wordt